Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De helft van de mensen die nu in de bijstand zitten... kan volgens staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken aan het werk. Hij werkt aan plannen om de bijstand aan te scherpen. Volgens de Krom kunnen 150.000 tot 200.000 mensen die nu bijstand krijgen... geheel of gedeeltelijk aan het werk. De nieuwe bijstand wordt onderdeel van de nieuwe wet Werken naar Vermogen... Gemeenten moeten volgens de Krom straks hard ingrijpen met kortingen op de uitkering als niet wordt meegewerkt bij het vinden van een baan. Verder wordt bezuinigd op reïntegratie. De belangrijkste Europese beurzen zijn geopend met winst. Een uur na opening staat de AEX ongeveer 1,5% in de plus. En ook de graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs staan op winst. Het verlies van gisteren is daarmee nog lang niet goed gemaakt. Toen werden in Europa en Wall Street flinke verliezen geleden vanwege zorgen over de financiële situatie in Frankrijk. De Aziatische beurzen toonden ook al een licht herstel, al sloten die vanochtend nog met kleine verliezen. Bijna een derde van alle vluchtelingen in Nederland leeft onder de armoedegrens, heeft het CBS berekend in opdracht van Vluchtelingenwerk Nederland. Zo'n 10% van de huishoudens met een vluchtelingenachtergrond heeft een modaal inkomen of meer, dus boven de 30.000 euro. Onder autochtonen is dat bijna 50%. Pakistan heeft een van de mannen die medeplichtig zouden zijn aan de bomaanslag op Bali uitgeleverd aan Indonesië. De man werd een half jaar geleden opgepakt in Abbottabad, dezelfde stad waar Osama Bin Laden werd doodgeschoten. Indonesië zou de VS hebben geholpen met het opsporen van Bin Laden. Indonesië wilde de verdachte op korte termijn weer rechten voor zijn betrokkenheid bij de aanslag op Bali in 2002. Daarbij kwamen 202 mensen om. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor het maken van de explosieven. Het weer. In het noorden buien, vooral in Limburg vanochtend zon. Later overal kans op buien. Vrij veel wind en het wordt 18 tot 23 graden. Ook morgen buien en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files na ongelukken op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude 4 kilometer. De rechte rijstrook is afgesloten.